Gisteravond werd de auto gevonden met daarin de lichamen van Hebe van 10 en haar begeleidster. Hij lag in het water bij een van de drukste verkeersknooppunten van ons land. Agenten hadden dinsdag ook al op die plek gekeken, maar niks gevonden. Wij hebben in een, in een tweede zoekslag ehm, hebben wij een onderdeel van een Picanto daar aangetroffen. En dat was voor ons aanleiding om gisteravond met de helikopter heel nauwkeurig te gaan kijken. En pas toen eh, is daar eh, de auto uh, aangetroffen. De politie heeft het over een ongeluk en doet nu onderzoek naar de gecrashte auto. Ze willen weten of het een eenzijdig ongeluk is geweest of dat er nog iemand anders betrokken was. Het energiebedrijf van Oekraïne waarschuwt dat vandaag in het hele land de stroom kan uitvallen. Inwoners moeten zo weinig mogelijk verbruiken en powerbanks, batterijen en zaklampen bij de hand houden. Rusland bestookt al dagen energiecentrales met raketten en drones. Bijna de helft van het Oekraïense energienet is daardoor beschadigd. En bij een boerderij in Heino in Overijssel is het een komen en gaan van mensen die eikels komen brengen tassen, zakken, dozen, emmers vol. Heel fijn vindt de boer, want hij voert dus een twee varkens mee. Iedereen die eikels komt brengen krijgt er een kleine vergoeding voor terug. Ongeveer 20 cent per kilo. Veel kinderen komen langs en ook Dini en haar man. We hebben eh, een stuk of vier, vijf eh, eikenboom achter het huis. Eh, hoe lang zijn jullie bezig geweest? Nou, de hele week wel zo'n beetje, ja. En hoeveel kilo hebben jullie verzameld? We, hebben nou, we zitten aan 154 kilo. Ja, wat doen we met de opbrengst? Nou, ik denk, ja, een lekker stukje gebak bij de koffie. inmiddels ligt er al een voorraad van 3000 kilo eikels in de schuur. Daar kan de boer zijn varkens het hele jaar mee voeren, want ze krijgen 10 kilo per dag. Het weer, er trekt regen over. In het zuiden is het op de meeste plekken alweer droog. In het noorden is het nat. Uiteindelijk worden tussen de 16 en 19 graden. Morgen ook wat buien, maar ook zon en een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat file tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht.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 Cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far. Cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. carry with me all my life You and I are more than just a memory, yeah You and I, I carry with me You and I wish you could be there To see the sunshine through the rain But it fades, your head laid on my shoulder Washed away the pain When we gave it to the ocean Oh, I just can't lie All my life I dream of you and I You and I are more than just a memory, yeah You and I, I carry with me all my life You and I are more than just a memory can hear me howling at the full moon. You know how to get to me like voodoo. Who knew? Evergreens ever grow old. I do think about the place that you hold in my heart, and all I ever needed, you and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life. living in you with You know I can't believe it when I hear that you won't see me. Don't, don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me.